Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Staten, Frankrijk en nog een groep landen... wil dat er direct een staakt het vuren komt tussen Israël en Hezbollah. In een verklaring van het Witte Huis staat dat de partijen met elkaar moeten praten... en de wapens moeten neerleggen, zodat burgers veilig terug naar huis kunnen. Ook de VN-chef vindt dat een grotere oorlog voorkomen moet worden. Een no-out war must be avoided at all costs. It would surely be an all-out catastrophe. The people of Lebanon, as well as the people of Israel and the people of the world, cannot afford Lebanon to become another Gaza, and I thank you. Er wordt nu nog gewerkt aan een plan voor het staakt het vuren. Dat zou dan drie weken moeten duren. Koningin Maxima kan haar LinkedIn bijwerken. Ze heeft een nieuwe functie gekregen bij de Verenigde Naties. Ze gaat zich inzetten voor financiële gezondheid. Dat betekent dat iedereen in de wereld toegang heeft tot een bank en een goede verzekering volgens Maxima hebben veel mensen, ook in Nederland, nog financiële problemen. Er is een enorm taboe. we eh, praten over schulden en financiële problemen. En we hopen dat we dat kunnen doorbreken... zodat we wel echt mensen kunnen helpen in de toekomst. Dus eh, dat is een beetje die ambitie. Koningin Maxima werkte de laatste 15 jaar ook al bij de VN aan financiële projecten. Het was een droom die uitkwam voor veel FC Twente-fans. Gisteren speelde hun ploeg verrassend met 1-1 gelijk tegen Manchester United in de Europa League. Sam Lammers maakte in de tweede helft de gelijkmaker... en daarna kreeg Twente-keeper Lars Oenerstal het Engelse publiek stil... met een paar belangrijke reddingen. Wij wilden hier iets iets, iets halen. Wij wilden laten zien dat FC Twente wel internationaal mee kan doen. Eh, ook tegen goede ploegen. En eh, gewoon een punt kan pakken. Ook AZ deed het gisteren goed. De Alkmaarders wonnen met 3-2 van het Zweedse Elfsborg. Het weer nog. Vanochtend vooral in de noordelijke helft van het land regen. Daarna een wisselend dagje met soms buien met onweer... maar tussendoor ook opklaringen met zon. Het wordt 15 tot 18 graden.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 Tijdens een gevechtspauze van drie weken zouden Israël en Hezbollah moeten onderhandelen over een diplomatieke oplossing. De gemeente Den Haag biedt hulp om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Vanaf maandag kunnen zo'n 90 asielzoekers terecht in een voormalig kantoorpand in Den Haag. Dat is ingericht als tijdelijke noodopvang. Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de planten- en vogelkennis van jongeren. Uit eigen onderzoek blijkt dat de meeste jongeren tot 35 jaar... geen margriet, korenbloem of vink kunnen herkennen. Veruit de meeste 55-plussers kunnen dat wel. Het weer, af en toe zon, maar ook buien. En het wordt 17 tot 19 graden. and me brings me to tears. Even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way.